ongeveer een derde van alle lessen zelf invullen. En waarschijnlijk wordt het Wilhelmus niet verplicht... hoewel dat wel in het regeerakkoord staat. Het nieuwe lespakket moet over vier jaar worden ingevoerd. De vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland, waarbij vannacht een dode viel... kwam niet helemaal onverwacht. Er werd al enige tijd verhoogde activiteit gemeten. Er was een waarschuwing van kracht, maar niet op een hoog niveau. De vulkaan staat op White Island in het noorden van Nieuw-Zeeland... een onbewoond eiland waar veel toeristen komen. Er waren enkele tientallen mensen aanwezig... vooral passagiers van een cruiseschip. Op een webcam is te zien dat er vlak voor de uitbarsting nog mensen bij de krater liepen. Naast een dode zijn er meerdere gewonden en worden ook nog mensen vermist. Bijna 50 miljoen kinderen zijn wereldwijd op de vlucht voor oorlog, natuurrampen, armoede en geweld. Nog nooit waren dat er zoveel, zegt UNICEF. Volgens de kinderrechtenorganisatie van de VN is er meer geld nodig om de kinderen te kunnen helpen. De grootste problemen zijn volgens UNICEF in het Midden-Oosten. Daar zijn bijna 9 miljoen kinderen op de vlucht, vooral uit Syrië. De meeste zitten in vluchtelingenkampen in Jordanië en Libanon. De situatie is daar schrijnend. De kampen zijn overvol en de hygiëne is er slecht. En 17 basisscholen in Amsterdam zijn vanaf vandaag de hele week dicht vanwege een tekort aan leraren. Ruim 5000 leerlingen die krijgen daardoor geen les. Vrijwilligers die organiseren allerlei activiteiten voor de kinderen, zoals techniekworkshops. Ook kunnen de kinderen gratis schaatsen op het Museumplein. Het weer nog stevige buien en het waait ook stevig. Aan zee mogelijk stormachtig. Vanmiddag is het tussen de buien door wat vaker droog... en kan ook de zon af en toe doorbreken. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen begint rustig, maar later op de dag gaat het weer hard waaien... en vallen er verspreid over het land buien. Het wordt dan een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog steeds ontzettend druk in Noord-Holland. Ongelukken veroorzaken daar veel vertraging, vooral op de A9. Van Alkmaar naar Diemen staat het vast tussen Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht. Je hebt daar 50 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar nog dicht. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is de weg wel weer vrij na een ongeluk bij Akersloot. Daar heb je nog 5 minuten vertraging. En verder is het druk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Nieuw-Vennep en Dorp 20 minuten vertraging. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam doe je er ook 20 minuten langer over.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 Morgen Goedemorgen Zandvoort, maandag 9 december. 146 dagen tot de Formule 1, ruim 20 weken. Maar veel belangrijker, over twee weken is het kerst. En daarom hoor je net december van Earth, Wind and Fire. Mijn naam is Walter Sands, ik ben tot 10 uur bij je. We gaan door met Hooverphonic. En let op, Hooverphonic wordt de inzending voor België bij het Songfestival. En dit is het laatste nummer, Romantic met niet zo'n gezellig meisje. Marvin hier bij ZFM. En daarvoor hoorde je Hoeve Phonic, de Belgische inzending voor het Songfestival. Niet deze plaats, maar ze maken een nieuwe. En ze zeggen zelf dat die fantastisch is. Gaan we door met Justin Timberlake en Michael Jackson. Kwart over negen, hier in Zandvoort. Live vanuit de studio. Justin Timberlake. Hier bij ZFM waar het bijna 20 over 9 is. Buiten is het 7 graden op de officiële ZFM thermometer. En binnen is het kerst. En er zijn van die kerstplaten. Ik vertelde jou Cor heeft er 400 in onze database staan. Maar er zijn van die kippenvelplaten. En daarom even een rustig moment hier. 20 over 9. Met Errol Brown. Send a prayer. Hier bij ZFM is het kerst. still hungry on this day. All those people suffering their lives away. For all the children who today we give a toy, but come tomorrow, take away their joy. For those on this day still in captivity for the many others still fighting to be free. So many promises it seems we cannot keep. To rid this world we share To never hurt. Those too afraid to say a loving word. All those whose hearts are forever filled with fear. For a world that's dying, let us show we care. problem that we cannot heal. Send it to hell. hier bij ZFM. Center prayer. En zometeen een interview met Jan Lammers.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 Ja, super, superleuk. leuk Wordt natuurlijk een ultramoderne baan. Ik denk eigenlijk dat, dat nu wij hier twee van die kombochten hebben... zou mij niet verbazen als dat in de toekomst met, op andere circuits ook hier of daar gaat verschijnen. Zou Zandvoort dan een proeftuintje kunnen zijn voor misschien andere circuits? Nou, eh, ik, ik, ik, gebruik liever de term voorloper. Eh, hè, want want eh, dat geeft aan hoeveel creativiteit hierbij betrokken is geweest. Hè. Dus, dus fantastisch. hè, Niek oude die, die heeft dat geopperd hier in, in, de beginnen. Dus dat is, dat is helemaal mooi. En, en dat naderhand zowel FOM als VIA als Volker Wessel, die er allemaal bij betrokken zijn natuurlijk. en, en ook Dromo natuurlijk, hè, de architect die het nieuwe eh, allemaal eh, ontworpen heeft. En dat die allemaal gewoon dat een goed plan vonden. Ja, dat, dat geeft al aan hoe eh, uniek het idee van Nick was. Ja, nou, dan komen wij alle twee uit Zandvoort. en ik kijk dan af en toe nog wel eens eventjes met een blik zo richting het circuit. En dan zie ik wat hijskranen staan. En nou, dat, dat zie jij denk ik ook elke dag. Wat, wat, wat, voor, ja, wat, wat doet dat dan met een zandvoorder die ja, het circuit eigenlijk een beetje omarmd heeft? Nou, dat is geweldig. Hè? Ik bedoel, eh, het is, eh, het is eh, productief, het is constructief, het is positief. Hè? Dat, dat, wie heeft er nou wat aan een circuit wat verpauperd ergens in de duinen ligt? Ook als je een natuurliefhebber bent, dan wil je natuurlijk wel graag dat dingen er mooi bij liggen. En als hier dan toch zo'n circuit ligt, laat het er dan gewoon netjes en mooi gerenoveerd bij liggen. Hè? Wij zien ook fietspaden. En als die gewoon mooi onderhouden zijn en er gewoon mooi bij liggen met mooi asfalt, dan vinden we dat ook mooi, weet je. Dus ja, het, het gaat er gewoon, ik zie het als een enorme, eh, ja, in dit geval autosporttuin. Mhm. En, en als die er ligt, laat die er dan maar mooi, mooi bij liggen. En op deze manier krijgen we dat natuurlijk. Wat, wat denk je dat, eh, dat wanneer, oh kijk, want eh, we hebben nu nog, nog minder dan een half jaar. Maar wat, hoe, ja, wat, hoe gaat het eruit zien, zo'n zo'n weekend in mei 2020? Wat, wat, wat denk je ervan? Nou, ik denk dat dat. Uh, je moet het allemaal gaan laten gebeuren. En we moeten gaan zorgen natuurlijk dat dat, dat het verwachtingspatroon eh, realistisch blijft. Maar dan is het heel moeilijk om je enthousiasme in toom te houden. Want je ziet gewoon dat er feitelijk aantoonbaar een unieke baan komt te liggen. Mm. Nog geen van die rijders in de Formule 1 hebben ervaring met de kombaan. Eh, er zijn een paar rijders die, eh, die hebben hier nog nooit gereden. En ik denk als hij hier voor het, voor het eerst rijden. Nou, ik weet nu al dat die gewoon ja, plezierig verrast gaan zijn. Ik heb zelf natuurlijk zo'n beetje op alle circuits in de wereld wel gereden. En, en er is geen baan ter wereld die zo gevarieerd gaat zijn als, als de baan hier. Dat, eh, dat wordt echt eh, een waanzinnige ervaring. Ja, ehm, Pitstraat eh, wordt, is, is, is in de plannen ook een stuk korter. Dat, dat, je hebt het al eens bij de WNS gezegd. Het wordt misschien wel een van de snelste pitstops die we gaan meemaken hier. Eh, ja, ik denk niet dat hij noodzakelijk korter wordt. Eh, ik denk dat hij eh, ehm, ehm, qua, tijd en onderbreking misschien een klein beetje gaat lijken op wat we in Oostenrijk zien. Mhm. Misschien dat de, de, de in, in, instroom van de pitstraat wat sneller gaat. Maar eh, we krijgen ook, dat is vandaag een beetje onderbelicht gebleven, maar we komen niet meer de baan op waar we nu de baan op komen. We mm. komen net als in Spa na de Tarzanbocht de baan pas weer op. dus dat stukje zal nog wat langzamer zijn, maar wel veel korter. dus wat dat betreft, ja, ik, ik schat eh, pitstops eh, misschien 14, 15 seconden. Ja, nog even dan nog wat jij zelf in de presentatie nog zei. Hè. Je, zou je gaat er zelf natuurlijk toch ook als je de kans krijgt om over het vernieuwde circuit heen te rijden. Dat, dat is wel de bedoeling, neem ik aan. Ja, ik, ik hoop dat het af, asfalt al opgedroogd is en dat ik niet tot mijn assen vaststaat. Maar ik, ik kan niet wachten, laat maar zeggen. Dankjewel. All right, dank be the glitter when you face the storm. Let it be the glitter when you face the storm. Come out to find me where the dots align. See, sense will bind us too. I'd do anything for you. safe offshore. Oh, you know i always keep you safe for sure. Every time you need I need you so. Every time you need I need you so. Come out to find me where the dots align. Ja, dat is geiken hier bij ZFM waar het drie over half tien is. En daarvoor hoorde je onze eigen Jaap Koper in gesprek met Jan Lammers over de bouwwerkzaamheden op het circuit. En dat gaat allemaal supersnel en hij kan niet wachten om te gaan racen op dat nieuwe circuit. Ja, en de vaste luisteraars weten het. We zijn iets te laat, vier minuten over half tien. Maar om half tien altijd tijd voor jazz. En vandaag in Jazz is niet eng hebben we een, eh, big band, Count Basie Big Band. En mijn eh, dierbare collega hier bij ZFM, Ger Loogman, die zei... je moet eens een keer Frank Sinatra draaien. Dus weet je wat? Ik neem Frank Sinatra en Count Basie samen met Fly Me to the Moon. Dat klinkt dan zo.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 En voor sommige mensen kan die niet lang genoeg duren. Maar ja, nog twee weken en dan is het ook kerst. 146 dagen tot de Formule 1. Jorian Lammers uh, al over vertellen. En wij gaan lekker door met eh, Billie Eilish.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 right. Nobody even noticed, I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare. Eilish. Hier bij ZFM, waar het kwart voor tien geweest is. En dan gaan we altijd een beetje gas geven in het laatste kwartier. En doen we vandaag ook met Dua Lipa. you Lipa hier bij ZFM. Waar het tien voor tien is.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 Settle for a drink on Tuesday. We make Correct David. En weet ook weer hoe hij zijn week vult. Ja, en dan is het nu echt tijd voor die meezinger. Maar dat gaan we vandaag anders doen. Ik ga iets proberen beginnen namelijk met ABBA. En de echte André Hazes fans die weten dan wat er komt. Maar we gaan eerst even twee minuten ABBA doen. En dan hoor je het wel zelf. Tenminste, als het goed gaat. My house because I always do. train, I'm certain, left the station just when it was two.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 Ik ben er woensdag weer. Morgen zit Ger Loogman hier, donderdag ook. En vind je dat nou zelf ook leuk? Zou je zelf ook programma's willen maken? Zou je mee willen helpen met de voorbereidingen voor onze uitzendingen bij de Formule 1? Er gaat heel veel gebeuren in dit dorp. En eh, we hebben gewoon mensen nodig. Redacteuren, verslaggevers, mensen die techniek willen doen. Je bent van harte welkom. Kijk op de site van zfmzandvoort.nl en eh, een klein mailtje sturen en je bent binnen. Hier bij ZFM. En het is echt super gezellig hier. En eh, ook, eh, ja, goede, goede borrels. Straks met nieuwjaar ook weer. Dus als je snel opgeeft, kun je daar ook weer bij zijn. Ik zie je woensdag weer. Tot dan, hele fijne dag. Blijf droog vandaag. Ik zie een flauw zonnetje. Dus volgens mij wordt het een hele leuke dag. Veel plezier nog vandaag. Tot ziens. Stuur jullie allemaal fijne dagen en...